Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Belgische parlement heeft zijn marathonvergadering over de regeringsverklaring beëindigd. Het debat, dat woensdagochtend begon, duurde meer dan 40 uur. Sommige Kamerleden gingen tussendoor wel even weg om een dutje te doen. Anderen probeerden er zoveel mogelijk bij te zijn. Volgens Vlaamse media lijkt het erop dat de oppositie er doelbewust een uitputtingsslag van maakte. Zo werd premier De Wever steeds weer teruggeroepen zodra hij even de Kamer had verlaten. Uiteindelijk stemde het parlement in met het regeerakkoord. De doorstroomtoets in groep 8 van de basisschool leidt tot minder aanmeldingen voor praktijkscholen en het VMBO, meldt Nieuwsuur. De doorstroomtoets die vorig jaar werd ingevoerd wordt rond deze tijd gehouden, eerder dan voorheen de eindtoets. Scoort een leerling beter dan de leerkracht had verwacht... dan moet het schooladvies daarop worden aangepast. Dat is ook wat veel ouders willen, een HAVO- of VWO-advies. Daardoor hebben de praktijkscholen en het VMBO 15% minder aanmeldingen gekregen... terwijl die scholen opleiden voor beroepen waar maatschappelijk veel behoefte aan is. De Verenigde Staten hebben een tweede vliegtuig van de Venezolaanse president Maduro in beslag genomen. Het gebeurde in de Dominicaanse Republiek, onder toeziend oog van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio. Het gaat om een privéjet die gebruikt wordt door Maduro en zijn naaste medewerkers. Volgens de VS werd het toestel in 2017 gekocht door het Venezolaanse staatsoliebedrijf in strijd met de geldende sancties. In september werd al een ander Venezolaans regeringsvliegtuig in beslag genomen, ook in de Dominicaanse Republiek.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 Un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis. Tout l'or des this time be gone in these borderlines. With any luck, though, I couldn't hide your cigarette. Telling her I've been taking it. Cause you forcing me out of my mind.